Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD's zijn klaar voor de corona-boosterprikken. De GGD in Utrecht zegt dat ze zelfs morgen al kunnen beginnen. We zullen eerst gaan beginnen met de 80-plus, de 60-plus doelgroep. En tegelijkertijd gaan we ook aan de slag met de niet-mobiele thuiswonenden eh, inwoners in onze regio... en de zorginstellingen die geen medische dienst hebben. Waar we eh, ook naartoe gaan vanuit de GGD en daar ook zullen gaan vaccineren. Het kabinet is tot nu toe van plan om in december te beginnen met de boostervaccinaties. Er zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor gesjoemel met QR-codes. Het gaat om een man uit Nooddorp en een vrouw uit Den Haag. De twee zouden valse QR-codes hebben verkocht... zodat mensen toch naar de kroeg of bioscoop konden. Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team gevraagd... of er weer een vuurwerkverbod moet komen. Vorig jaar gold dat verbod om ervoor te zorgen... dat het in de ziekenhuizen niet drukker werd met vuurwerkslachtoffers. En een schandaal bij het vrouwenteam van Paris Saint-Germain. Middenvelder Aminata Diallo is opgepakt. Ze wordt ervan verdacht achter de mishandeling van een teamgenoot te zitten. Die speelster, Keira Amraoui, zat bij haar in de auto... maar werd daar ineens uitgetrokken door twee gemaskerde mannen. Ze sloegen meerdere keren met een ijzeren staaf op de benen van Amraoui. Die kon daardoor niet spelen, waardoor Diallo een basisplek kreeg. Volgens een Franse krant wordt ze er nu van verdacht expres een aanval te hebben opgezet... om zo meer speeltijd te krijgen. Het weer. In Limburg en Brabant schijnt de zon, maar op veel andere plekken is het bewolkt. Het wordt een graad of 11. Morgen meer bewolking met soms motregen en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Come closer, I'll give Gracias. you so superb. the best in her. But your girl, face of the year, face of the year, face of the year, face of the year, face of the year. day. day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day.